Amber Brandsen met het NOS-journaal. Vanwege het slechte weer en de harde wind zijn verschillende bevrijdingsfestivals stilgelegd, onder meer in Groningen. Vanwege het weer beginnen een aantal festivals ook later. Dat is onder meer in Almere en Roermond. Het défilé in Wageningen is uitgesteld tot kwart over vier. Premier Rutte heeft in Vlissingen het officiële startsein gegeven voor de bevrijdingsfestivals. Hij deed dat door het bevrijdingsvuur aan te steken. Dat ging wel moeizaam, eerst waaide de vlam uit en daarna duurde het even voordat het vuur naast het podium ging branden. De politie is op zoek naar jongeren die gisteravond de dodenherdenking verstoorden. In Bergen-op-Zoom schreeuwden twee jongens tijdens de stilte. Onduidelijk is wat er werd geroepen, maar volgens een aanwezige waren het leuzen over Palestina. Een man die de jongens aansprak op hun gedrag zou door hen zijn bedreigd. In Hoofddorp misdroeg een groep van ongeveer acht jongeren zich. De politie weet van één van hen wie het is en is op zoek naar de andere jongeren. Op de Middellandse Zee is opnieuw een groep bootvluchtelingen verdronken. De groep van naar schatting 40 mensen sloeg gisteren overboord en kon niet zwemmen. 200 anderen zijn uit zee gered en naar het Italiaanse eiland Sicilië gebracht. Vorige maand zijn 800 bootvluchtelingen verdronken toen het schip waarop ze zaten kapseisde. Het moederbedrijf van onder meer elektronica-keten Mediamarkt, Metro, heeft het afgelopen kwartaal flink verlies geleden. Door afschrijvingen bleef er onder de strepen verlies over van 397 miljoen euro. Het Duitse winkelconcern zag de verkopen in de winkels, behalve Mediamarkt ook Saturn en Macro, wel toenemen met 2,5 procent. Metro is aan het reorganiseren. Dat moet de verkopen bij onder meer Mediamarkt en Saturn stimuleren. Het weer, er trekt een eh, aantal zware buien over het land... met kans op onweer, hagel en zware windstoten tot 90 km per uur. Na de buien wordt het later vanmiddag overal 13 tot 16 graden. Morgen zonnige periode, maar ook enkele buien en veel wind bij een graad of 15.